het NOS-journaal. Politici, economen en werkgevers zijn opgelucht over het handelsakkoord tussen de VS en de EU... maar vinden de afspraken niet ideaal. De VS gaat een importtarief van 15% heffen op Europese producten. Dat is minder dan de 30% waar president Trump op mee dreigde. De heffing op staal en aluminium uit Europa blijft 50 Volgens demissionair premier Schoof was het beter geweest om geen tarieven te hebben... maar geeft de deal wel duidelijkheid voor bedrijven. Werkgeversorganisatie VNO-NCW beaamt dat... maar noemt de heffing van 15 alsnog een pijnlijke maatregel. In Rotterdam zijn acht appartementen ontruimd door een grote brand. Die woedde in een van de huizen op de begane grond. Vier mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen moest gereanimeerd worden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. De andere drie bewoners hadden rook ingeademd. De woning waar de brand woedde is niet meer bewoonbaar. Mogelijk kunnen de bewoners van de andere appartementen vannacht weer terug naar huis. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker acht mensen gewond geraakt, zegt het Oekraïense leger. Er is een flatgebouw in het zuidoosten van de stad geraakt. een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn. Rusland voert de laatste tijd weer meer aanvallen uit, waardoor veel burgerslachtoffers vallen. De twee landen hebben het al drie keer gehad over een mogelijk staakt het vuren, maar die gesprekken leverden weinig op. In het zuiden van Duitsland zijn drie doden gevallen bij een ernstig treinongeluk. Een passagierstrein ontspoorde bij het plaatsje Riedlingen, midden in de bossen. Vijftig mensen raakten gewond en de helft van hen is er slecht aan toe. Mogelijk is door de vele regen een berg aarde verschoven en op de rails beland.